steentjes. Metro XL? Ja, zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Funk Mooi van Metro en mooi van Langstraat FM. 2 over 5. Nou, Joe Pelders, bedankt voor de mooie muziek en de nuttige sportinfo. Zaterdag 3 april 2021. Dit is tot 7 uur. Langstraat FM. Funky. Controlled all by a boss alone. I couldn't advance. They had me caught up in a trance. I finally escaped. I stayed in my case. Reported I saw. a thing from outer space. They wouldn't believe. They said you're crazy. Are you kidding me? Whoa. Oh, my mind to see what they could find. They led me to think that they were gonna colonize. I told them a lie, don't even try. Living on earth, cause you will surely die. They wouldn't believe. They said, You're crazy, are you kidding me? Oh. losing my mind. Or maybe I've gone a little far this time. It's just a vision, or it's an optical illusion. Believing my friends, they laughed at me when I told them of the peculiar happenings they wouldn't believe. They said you're crazy, are you kidding me? Whoa. You Can't Be Serious uit 1984. De opener van dit programma langs de Wim Funk Night. Call a locksmith. Souvenir nu. Cause I don't wanna be in love. Climax 1984. Lock and Key. Why you wanna hold me down? Why you wanna keep me back? Los Angeles, Californië. 1984 Souvenir was dat. Uit de playlist komt dit Bernard Wright en Video Generation. Dat allemaal om 12 over 5 precies. have stopped. Benny Bird. Yes en Sexy uit de playlist. Dit is de BB&Q Band On The Beat. Je hoort een souvenir uit 1981. Nou je Janet Kay, The Controllers, George Clinton, Chocolate Milk, Starpoint en Jimmy Bennett hier nog in het eerste uur. Are you ready or not? There's only up the street. really special. From what I heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet. Cause the rhythm keeps you what you say now. Anyway or not, it's only up the street everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody dance on the beat. I'm a begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. stadshart. In dit geval is het Waalwijk. Langstraat FM, Funk Night. Voor Waalwijk, Loon en Dongen. En alles wat erbij hoort natuurlijk. dit is George Clinton, Quickie. Nog even afkondigen wat we daarnet hebben gehad. Drie platen aan de stuk. BB&Q Band, de souvenir 1981. Daarna Janet K, Eternal Grateful. Dat was uh, de unreleased dub mix. En daarna de Controllers en Giving It Up. I my me She was quick and straight to the point was a All she wanted was a All she wanted was a All she wanted was a Girl, wanna get next to me, She me home oh, she can see the in me She said, you do it right Pretty baby, gotta stay all night Hey, baby, wanna be your man. Oh, she wanna go to bed. Oh, she wanna go to bed. Oh, she wanna go to bed. Oh, she wanna go to bed. got to make it snap, Make it quick. You was a gap. Gotta do it right, don't take all night. Lick it split, make it quick. Gotta do it right, don't take all night. Make it quick, lick it split. Gotta do it right, don't take all night. Lick it split, make it quick. Gotta do it right, don't take all night. Make it quick, lick it split. Gotta do it right, don't take all night. Lick it split. friend. don't take all night en uitvinder van de P-Funk. George Clinton was dat. En Quickie. Terug naar de playlist. Hier is Chocolate Milk. En take it off. 13 voor 6 precies hier bij langs de Funk Night. We zijn er tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters praten hier op Langstraat FM. Take it off, baby. Souvenir zeg maar. 1984 schrijven, dat was Starpoint. It's all yours. ik het nieuws van de NOS. Met veel corona. Daarna zijn wij alweer. We beginnen dan met Hassan en 7-Eleven. Tot dadelijk. Ja. I said Don't lose It's easier. mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Dinsdag gaan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer praten met Kamervoorzitter Ariep om te bespreken wie geschikt zou zijn als informateur voor de formatie van een nieuw kabinet. In een persbericht van de Tweede Kamer wordt niet meer gesproken over een verkenner. De belangrijkste taak van de informateur is het herstellen van het vertrouwen tussen de partijen en te kijken of er nog een kans is op een coalitie. In Parijs zijn 6600 politieagenten op straat om te controleren of de inwoners zich aan de aangescherpte coronamaatregelen houden. Sinds vandaag geldt er in heel Frankrijk een nieuwe lockdown met een avondklok die duurt van 7 uur s avonds tot 6 uur s ochtends. Ook niet-essentiële winkels en scholen zijn dicht. In de regio Parijs is de verkoop van alcohol vanuit bijvoorbeeld restaurants of cafés verboden. De politie zal streng controleren, evenals op samenkomsten buiten van meer dan 6 personen. Het RIVM noteerde het afgelopen etmaal ruim 7680 nieuwe coronabesmettingen. Een stijging van 413, maar wel in lijn met het afgelopen weekgemiddelde. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg vandaag met 18 naar 2348. Van hen liggen er 734 op de IC, een stijging van 29. Op verpleegafdelingen liggen er 1614, dat zijn er 11 minder dan gisteren. In Eindhoven hebben actievoerders van Extinction Rebellion een rotonde platgelegd. Alle 25 betogers zijn aangehouden. Ze fietsten aan de binnenkant van de rotonde zodat het overige verkeer voor lange tijd ontregeld werd. Ook klommen actievoerders in een boom en anderen ketenden zichzelf vast. De politie had lang nodig om betogers die de aandacht vroegen voor het klimaat los te maken en aan te houden. En dan nog het weer. Tijdelijk meer opklaringen, maar in de nacht vanuit het noorden opnieuw bewolking, maar het blijft droog. Het komt dan af naar 2 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog bij maxima tussen de 8 en 12 graden. Tot zover het radio nieuws. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Funknight. 7-Eleven City Live was dat. Een heerlijke hip-hop funkgroep. Uit de jaren 80, net zoals zoveel in dit programma. Langs gaat de Funky tot 7 uur. Nou je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Souvenir nu van Cameo 1985. Hier is Single Life. myself one by one. I don't wanna get too serious. no, say no. Positie precies hier bij de Funky. En dit wordt allemaal geproduceerd, werd allemaal geproduceerd door Rick James, de Stone City Band, Ladies Choice. jam, baby. Get off the fucking jam. geproduceerd, gearrangeerd en gecomponeerd door Rick James. De protégé van eh, Rick James. Zou jij ook wel kunnen zeggen. De Stone City Band. En Ladies Choice was dat. En hier is Fatback. Langs hadden we hem, Funky, tot 7 uur. Na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Daar kom je naar Glenn Jones, Rosie Gaines, Terry Lewis, West Philip, Brutus en Chris Jasper hier bij de Funky. stad van Noord-Brabant. Was dat Glenn Jones en een souvenir. Finesse was dat. En dit is Glenn... Ja, nee. Rosie Gaines is het natuurlijk. En Schoolology, whatever that may be. Nou je Terry Lewis en Wildflower. Hier bij de Funky. Ain't no strange on my brain. Y C L O P E D I N. I try to educate myself every day. I could dribble the basketball as good as you. I make two points and stuff it too. But the game I play, and you know straight, because an education is my thing. Sing all the same. Ain't no strain, ain't no strain on my brain. Oh, my brain. will call you. And if I get high, then the threat of being fired. Bossing me around like a crook at large just to let everybody know who's in charge. Doing nine to five, making minimum wage is not enough money. My pockets stay cramped, and I get the same hell working four to twelve. After getting one job, I'm getting an itch. I'm gonna have to work the graveyard shift. It's so hard for me. My life is such a mystery. It's so hard for me. Tell me, is it this society? going to jail. That the man of the hour, too sweet to be sour, has no clout in his town. You silly goose, she thought she had juice. Je wekelijkse portie hip-hop hierbij langs de Funk Night. Het was The People's Message uit de playlist. En dit, is Wes Phillips. I'm just a sucker for a pretty face. 83, souvenir. Nou, je Brutus en Excitation. En een verse van Chris Jasper is working. 11,5 en een 7. Daarna dadelijk na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg. In Peters Platenparade. Tot 9 uur. Hier wel langzaam FM. Met ook heerlijke muziek. for a pretty face. I'm just a sucker for a pretty face. your Such a sensation Fascinates, stimulates This my show you kept I've had this need was dat. Nou even uit de playlist hier bij Langs de Funky. Nou, fijne paasdagen allemaal. Loop niet verloren tijdens het eieren zoeken. En wij zijn er volgende week zaterdag weer. Geniet dadelijk van de show met Peter Sterrenburg. This working. believe mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113.